Zijn jou in mijn dromen. Doe niet of je niets om me heen. En als je terug wilde komen, weet dan dat mijn hart je vergeet. vergeet ik niet. En daarom vraag ik steeds weer aan jou. Doe liefde, doe mij toch niet zo verdriet. Je weet toch dat ik nog steeds van je hou. Doe liefde doe mij toch niet zo'n verdriet. Je weet toch dat ik nog steeds van je hou. Ik zie jou met anderen dansen. En mij kijk je zelfs niet meer aan. Doe geen toch mijn hart nieuwe kansen. Ik heb je toch nooit iets misdaan. Die dagen vol liefde vergeet ik niet. En daarom vraag ik steeds weer aan jou. Uw liefste, nu mij. Je weet toch dat ik nog steeds van je hou. Je weet toch dat ik nog steeds van je hou.